Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Minister de politiebonden een reëel en goed verdedigbaar bod heeft gedaan. Politiebonden zijn begonnen met publieksvriendelijke acties omdat de CAO-onderhandelingen zijn vastgelopen. De bonden eisen onder meer een loonsverhoging van 3%, maar opstelte houdt vast aan de nullijn. In diverse politieregio's worden voorlopig geen bonnen uitgeschreven voor lichte overtredingen. Opstelte vertrouwt erop dat bij de acties van de politie de veiligheid van het publiek geen gevaar loopt. Inwoners van de gemeente Heer Hugo Waard zijn vannacht niet op tijd geïnformeerd over een brand in een kassencomplex. Kort na middernacht ging het luchtalarm af om de bewoners te waarschuwen voor de brand. Op de rampenzender TV Noord-Holland was pas na ruim een half uur informatie te vinden. Dat is straat, erkent de gemeente. Er wordt een onderzoek ingesteld. Wanneer dat klaar is, is niet bekend. De PVV wil bij het overleg over extra bezuinigingen ook praten over andere niet-financiële maatregelen. Dat heeft PVV-fractieleider Wilders gezegd bij het begin van de onderhandelingen op het Katshuis in Den Haag. De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV houden de komende tijd een mediastilte over de voortgang van de besprekingen. Volgens het Centraal Planbureau moet er voor zeker 9 miljard euro bezuinigd worden om het begrotingstekort volgend jaar onder de 3% te krijgen. De man die vorige maand werd opgepakt in Brussel voor de overval op geldtransportbedrijf Brinks in Amsterdam wil niet naar Nederland worden overgebracht. De rechter in België moet nu bepalen of de verdachte naar Nederland komt, maar dat kan volgens het OM nog maanden duren. kantoor van Brinks in Amsterdam-Zuidoost werd in juni met geweld overvallen. de zaak zijn tot nu toe drie arrestaties verricht. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen of motregen, de meeste regen in het zuidwesten. Het wordt zo'n 7 graden. Morgen droog en grotendeels zonnig. Het is dan 10 graden. Dit was het NOS. De is van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht en op de A4 tussen Bergen-op-Zoom en de grens met België.